In Knevel en Van der Brink zei hij dat de VN nu aan zet is... De Amerikaanse minister Kerry sprak afgelopen avond harde woorden over het regime van president Assad. Volgens hem heeft de VS bewijzen dat het Syrische regime een grote gifgasaanval heeft gepleegd op onschuldige burgers. Timmermans wil dat de VS die bewijzen aan de wereldgemeenschap laat zien. De SGP heeft voor het eerst een vrouwelijke kandidaat bij verkiezingen. De kiesvereniging in Vlissingen heeft Lilian Jansen geaccepteerd als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar. De stemverhouding was 23 voor en 14 tegen. Jansen was de enige kandidaat. Ze stelde zich beschikbaar nadat zes mannen nee hadden gezegd. Door een uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens... moet de SGP nu ook vrouwen toelaten in politieke functies. Inwoners van Bokstel willen in Den Haag protesteren tegen de proefboringen naar schaliegas. Ze vinden het verkeerd dat er eerst proefboringen worden gedaan... en dat er pas daarna een discussie komt over het nut en de noodzaak van schaliegas. Ze zeiden tijdens een informatiebijeenkomst dat dat andersom moet. Op het Afrikaanse eiland Zanzibar voor de kust van Tanzania... zijn 72 Nederlanders geëvacueerd toen brand uitbrak in hun hotel... Niemand is gewond geraakt. De brand was hevig en daarom moest iedereen meteen het gebouw uit. De Nederlanders zitten nu in een ander hotel op Zanzibar. De FNV neemt geen genoegen met de mededeling van staatssecretaris Van Rijn... dat er genoeg werk blijft voor de medewerkers van zorgorganisaties en sieren. De bond eist harde garanties. Sensieren wil 1100 medewerkers in de thuiszorg ontslaan. De FNV blijft ook vannacht actie voeren bij het hoofdkantoor van Sint-Sieren in Varsenveld.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 I shook the angel and young. Now I'm rising from the ground, rising up to you. Filled with all the strength I find, there's nothing I can't do. down angels like you. Now I'm rising from the ground, rising up to you.